Wij zien voor het eerst dat Rusland heeft geprobeerd om in het besturingssysteem van een publieke voorziening te komen en daarmee iets te kunnen saboteren. En daar komt bij dat eh, rondom de Europese verkiezingen eh, er sprake was van cyberaanvallen op de websites van politieke partijen, eh, van de websites van openbaar vervoerbedrijven. Dus ook een poging om die Europese verkiezingen te beïnvloeden. Nederland is volgens de MIVD een interessant doelwit. Onder meer vanwege de steun aan Oekraïne, het internationaal strafhof in Den Haag... en belangrijke techbedrijven die in Nederland zitten. De politie heeft 14 mensen opgepakt die anderen zouden hebben aangemoedigd om terroristische misdrijven te plegen. Het gaat om jonge verdachten. De jongste is 14 en de oudste 30. Ze komen voor een groot deel uit de Randstad. Veel details hebben we niet, alleen dat de verdachten anderen via TikTok zouden hebben aangezet tot terrorisme. Er ligt een nieuw voorstel voor een staakt het vuren tussen Israël en Hamas op tafel. Qatar en Egypte willen dat de wapens voor lange tijd worden neergelegd. Vijf tot zeven jaar moet het bestand duren. In die tijd moeten alle Israëlische gijzelaars worden vrijgelaten... in ruil voor Palestijnen die gevangen zitten in Israël. Ook zou Israël zich moeten terugtrekken uit Gaza. Beide partijen hebben nog niet gezegd wat ze van het voorstel vinden. En als je de meivakantie een weekje New York in de planning had... valt dat waarschijnlijk goedkoper uit dan van tevoren gedacht. De dollar is verder onderuit gegaan. Nadat president Trump de baas van de Nationale Bank van Amerika een loser noemde. Lekker dus voor vakantiegangers. Maar economiecollega Aida Brands is minder optimistisch. De dollar was dus de munt waar iedereen op bouwde. En nu uh, eh, zijpelt dat vertrouwen steeds verder weg. En nou, je weet wat ze zeggen. Eh, vertrouwen komt te voet, maar gaat te paard. Dus het is echt wel de vraag wat, wat, wat voor gevolgen dit gaat hebben eh, op de lange termijn. Ook beleggers zijn niet blij met de ruzies van Trump. Amerikaanse beurzen en aandelen zijn gisteren behoorlijk onderuit gegaan. Het weer in het noorden is het bewolkt, op andere plekken zonnig en bijna overal droog. Het is 13 tot 18 graden. Morgen begint zonnig, later komen er buien en onweer bij een graad of 15. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staan nog wel geteld twee files. Eentje op de A10, de Ring Noord richting Haarlem. Daar sta je bij de Koentunnel ongeveer 10 minuten vast. En rijd je op de A9 van Diemen naar Amstelveen...